Zelfs een toegangstest of vaccinatiebewijs is niet nodig. Premier Johnson zegt dat alle volwassenen de mogelijkheid hebben gehad om zich te laten vaccineren. En daarom doet de staat een stapje terug. Johnson waarschuwt wel om voorzichtig te blijven. Vrijheidsdag geldt alleen nog voor Engeland. Wales en Schotland volgen later. In het Verenigd Koninkrijk worden de laatste dagen zo'n 50.000 besmettingen per dag geregistreerd. Critici vrezen dat het aantal ziekenhuisopnames flink zal stijgen. De Nederlander die woensdag door een groep landgenoten werd mishandeld op het Spaanse eiland Mallorca is overleden, melden lokale media. Het slachtoffer van 27 was met vier vrienden aan het stappen toen ze uit het niets werden aangevallen door negen Nederlanders. Terwijl hij op de grond lag, werd hij tegen zijn hoofd geschopt. De afgelopen dagen lag hij in kritieke toestand in het ziekenhuis. De negen verdachten zijn geïdentificeerd dankzij camerabeelden. Een van hen is in Spanje opgepakt. De rest is naar Nederland gevlucht. De Spaanse politie heeft Nederland verzocht hen te arresteren. Nederlandse kinderartsen maken zich zorgen over het aantal kinderen dat verdrinkt of bijna verdrinkt. De artsen zijn bang voor een stijging omdat veel kinderen door corona achterlopen met de zwemlessen. Jaarlijks verdrinken ongeveer acht kinderen. Uit alle onderzoeken blijkt dat de meeste verdrinkingen te voorkomen waren. De kinderartsen benadrukken daarom het belang van zwembandjes en goed opletten. Het weer vanuit het noorden wolkenvelden. Het koelt langzaam af tot 14 graden. Overdag afwisselen zon en wolken bij 19 tot 23 graden. De dagen daarna blijft het rustig zomerweer met zon en wolkenvelden. En na woensdag wordt het iets warmer.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 I'm a rocker when you run, come around, yeah. Make a roll, make me one body bubble, let me know, say you're trouble when you're ready for the bubble and hit that. Nothing, nothing, make Play with it a little.